12 uur. Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Meidrecht is een vrouw om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Volgens RTV Utrecht was het incident in een hoekhuis in een woonwijk. De dader is nog voortvluchtig. De politie is bezig met een zoektocht... waarbij ook een helikopter wordt ingezet. De Algerijnse president Bouteflika is opgestapt... na weken van protest. Daarmee komt na 20 jaar een eind aan zijn presidentschap... De 82-jarige Bouteflika nam zijn besluit nadat de legerleiding hem had opgeroepen per direct af te treden. Bouteflika kampt al jaren met fysieke problemen na een beroerte. De protesten in Algerije ontstonden nadat duidelijk werd dat hij opnieuw wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen. Een bedrijf uit het Limburgse Nederweert gaat de Verenigde Staten helpen met de bouw van de muur op de grens met Mexico. Het bedrijf The Next Crowd heeft de Amerikaanse aanbestedingsprocedure voor een vacaturesite gewonnen en gaat helpen bij het werven van mensen die de muur gaan bouwen. Het Limburgse bedrijf zegt dat er morele twijfels waren, maar dat het de klus ook ziet als een kans om zich op de kaart te zetten. Het doel is om binnen korte tijd enkele honderden arbeidskrachten te werven. Het plan om buitenlandse werknemers zes maanden lang hun uitkering te laten meenemen wordt uitgesteld. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Het plan wordt waarschijnlijk in het najaar pas behandeld door het nieuwe parlement... dat volgende maand wordt gekozen. De Europese landen zijn het niet eens over het voorstel. Ook Nederland is tegen omdat de controle onvoldoende zou zijn. De kans is klein dat het voorstel helemaal van tafel gaat. Het weer vannacht in het zuiden opklaringen.